uur. Jon van Kam met het NOS Journaal. Op de Middellandse Zee is een grote actie gaande om duizenden bootvluchtelingen te redden. Marineschepen uit verschillende landen zijn opgeroepen om koers te zetten naar Libië. Volgens de Britse zender Sky News gaat het om alle Europese marineschepen in de regio. De Britse marine zegt tegen de zender dat zich aan de Libische stranden een half miljoen mensen hebben verzameld. Ze zouden de oversteek naar Europa willen wagen. Sky News heeft een verslaggever aan boord van een Brits marineschip. Dat is op topsnelheid op weg naar de Noord-Afrikaanse kust waar 14 migrantenboten zouden liggen. Een dag voor het begin van de G7-top in Garmisch-Partenkirchen in het zuiden van Duitsland zijn bij een demonstratie enkele mensen gewond geraakt. Een aantal betogers bekogelden de politie met flessen, waarop de politie reageerde met traangas. Drie actievoerders zijn aangehouden. Er zijn zo'n 20.000 politiemensen op de been om de top in goede banen te leiden. Serena Williams heeft voor de derde keer in haar loopbaan haar tennistoernooi van Roland Garros op haar naam geschreven. Amerikaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Tsjechische Lucy Safarova. Er waren voorafgaand twijfels over de fitheid van Williams. De vraag was of ze voldoende was hersteld van haar griep om goed te kunnen spelen. Maar tijdens de wedstrijd was van fysiek ongemak niet veel te merken. Williams klopte Safarova in drie sets. Acteur Pierre Bries is overleden, de man die in elf films de rol van Winnetou speelde. De Fransman was vooral in Duitsland een grootheid. De films met Lex Barker in de rol van Old Shatterhand trokken daar soms meer dan 10 miljoen bezoekers. De reeks is gebaseerd op de boeken van de Duitse schrijver Karl May. Brice overleed op 86-jarige leeftijd in Parijs. Het weer, het is vrij zonnig en droog. Het is 17 tot 22 graden. Morgen wordt het opnieuw droog en schijnt ook opnieuw de zon.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 Leuk dat je nog luistert. Of eh, als je hè, net inschakelt. Welkom. We zijn begonnen dit uur met de nummer 18 van deze week. En dat is eh, Lena met Traffic Lights. In de derde week uh, één plaatsje gestegen.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 Don't Look Down heet hij. Ondertussen eh, al 9 weken in de lijst. Helaas wel één plaatsje gezakt van 13 naar 14. Is just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone, and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere when you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? dancing when nobody else was paying. Mm. I gave you the shirt off my back, what you saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees. Where are you now that I need you en Diplo. Samen met eh, Justin Bieber, Where Are You Now? En dat brengt ze op een 13 eh, e plaats deze week. En dat is voor hun een eh, geluksgetal, zullen we maar zeggen. Vorige week nog op 18. Daarvoor hoorde je Martin Garrick samen met Usher, Don't Look Down. Straks gaan we nog kijken naar de Nederlandse top 40, hoe die eruit ziet. En eh, natuurlijk gaan we naar de top 3 toe van deze week. Maar eerst krijg je een kleine resume weer van mij. Want eh, het volgende plaatje die ik ga draaien is namelijk eh, de nummer 10 van deze week. Op nummer 20 vinden we Megan Trainer met Dear Future Husband. Nieuw binnengekomen op nummer 19 is Jess Glynn met Hold My Hand. Lina met Traffic Lights vinden we op 18. En Last Frequencies Are You With Me vinden we op 17 in hun 15e week. Vierde week voor Kaigo samen met Parson James stole de Show. Ze blijven zitten op eh, nummer 16. En op nummer 15 staat Zara Larsen met Uncover. 14 Martin Garrix samen met Usher, Don't Look Down. En 13 Jordan met Skrillex en Diplo. Eh, samen met Justin Bieber, Where Are You Now? Op nummer 12, eh, die is blijven zitten in de 19e week. Vinden we Kelly Clarkson met Heartbeat zang. Carly Rae Jepsen, I Really Like You, vinden we op de 11e plek.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 Op nummer 10 deze week. Acht weken lang in de lijst. Ook een hoogste positie nummer 10. En vorige week ook nummer 10. Maar deze week dus... Uh, ja, ook nummer 10. voorals in de Machine. Ship to Wreck. 8 week in de Euro Breakdown. Hier op ZFM Zandvoort. Bijna half vijf. En dat betekent dat de Nederlands top 40 eraan komt. you op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. van de kantmakers voor de zomerhit van 2015 te worden. Bob Sinclair featuring Don Telman. Field of Five, vinden op nummer 7 deze week in de Euro Breakdown. De hoorde voor Hans de Machine, Shift the Wreck. En daartussen zit nog op eh, nummer 9 David Guetta staan met Emily Sunday, What I Did For Love. En op nummer 8 Ellie Goulding, Love Me Like I Do. Allebei eh, oude nummer 1 hit. Maar het is eh, tijd voor juist die... gaan even kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet eh, van deze week. Week 23 eh, alweer eh, van de top 40. Op nummer 40 vinden we daar Kensington met War. Nummer 39 is voor Galant, is Runaway, You and I. Avicii, nieuw binnengekomen, Waiting for Love op 38. En Carly Rae Jepsen, I Really Like You, vinden we op 37 in de Nederlandse top 40. De Comment staat er ook in met We Don't Make the Wind Blow op 35. En Matt en Ray Dalton met Don't Worry vinden we op 33 deze week in de Nederlandse top 40. En het leuke van Matt dan Don't Worry... Ehm, is eh, Gerrit Ekdom eh, wel bekend bij eh, jullie, dat weet ik zeker. die verwacht dat dit de zomerhit gaan worden. Nou, ik kan alvast verklappen. Hij staat ook in de Europese top 40. Acht weken geleden is hij binnengekomen. En waar hij op staat, dat verklap ik nog niet. Maar de kans is groot inderdaad dat hij eh, lang op de positie blijft staan waar hij eh, nu op staat. Adam Lambert, Go staan op 31 in de Nederlandse top 40. En Secrets van Chiesto vinden we op 28. Robin Schulz featuring Aalsie, Headlights op 26. En Ellie Goulding, Love Me Like You Do op 25. Keigo featuring Conrad vinden we op 21 daar kippen we er even een stuk doorheen. Dan gaan we naar de nummer 10 toe. Ain't Nobody, Love Me Better, Felix Jean, Jasmine Thompson. Die staat daar. En Rihanna, je West Paul McCartney met 4 5 zeker staat op de negende plek. Jason Derulo, One to One Me eh, staat op de zesde plek in de Nederlandse top 40. De vijfde plek is voor eh, Last Frequencies, Are You With Me? Wiz Khalifa featuring Charlie Pat met See You Again staat op de vierde plek in de Nederlandse top 40. Kaigo en Parson James Golden Show staat op de derde plek. Major Laser met Lenaan op de tweede plek. En het is bijna geen verrassing meer uh, wie er op nummer 1 staat bij de collega's van 538. Want dat is uh, Kenny B met uh, Parijs. Door... Nee. De ene rechter Your Breakdown.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 Eh, When I See You Again, de titelsong, de eindsong van um, Furious 7. Fast and Furious, de zevende. En eh, ja, na het overlijden van Paul Walker denk ik ook echt wel de allerlaatste deel van deze filmserie. God nog wat nieuws van de sterren. Sam Smith bijvoorbeeld. De ergste periode namelijk na de operatie aan zijn stembanden is achter de rug. En eh, ja, het is echt big, big nieuws. Hij kan weer praten. Arme verhaal van hem. Eh, woensdag eh, plaatste de zanger een foto van de kleine zeemermin Ariel... en schreef daarbij, ik kan weer praten. Daarmee komt er een eind aan de stille periode voor Smit... waarin hij beslist niet mocht spreken om zijn stembanden te laten genezen. Hij bedankt ook zijn arts, dokter Zietels... Je bent een buitengewoon persoon en hebt me door de afgelopen maanden heen gesleept. Zo liet hij eh, op eh, Instagram weten. Smit eh, verontschuldigde zich voor zijn afzeggen van zijn tournee in Australië. Hij maakte direct bekend dat de shows eind november en begin december worden ingehaald. Dus je kan er altijd nog naartoe. Als jij toevallig al een ticket had naar Australië, ik denk het niet hoor. Het is daar volgens mij winter op dit moment. Maar goed, ehm, Albert West dan, dat is wat uh, nieuws. Albert West is eh, donderdagochtend overleden. De zanger was vorige week betrokken bij een aanrijding met een wielrenster... en is eh, aan de gevolgen daarvan helaas overleden. onze gedachten zijn natuurlijk bij de bestaande. Hij is 65 jaar maar geworden. Afrojack dan. Afrojack heeft Do You Think I'm Sexy van de Britse zanger Rod Stewart onder handen genomen. Het nummer maakt deel uit van de nieuwe reclame van Remia... en zal ook als losse track worden uitgebracht. Jeroen van Inkel onthulde het nieuws in zijn programma bij Radio Veronica... rond de commercial die eh, inmiddels eh, te zien is op de televisie. Ook is Rod Stewart te zien in de reclame. Drie jaar geleden was Everjack ook te zien in een commercial van uh, de sausfabrikant. Ja, toen werd zijn samenwerking met uh, Smer, smer Smermanology, uh, Ken Me Now, onder de aandacht gebracht. Nou, David Guetta en uh, Afrojack voornamelijk, die hebben we net gehoord... met zijn uh, single samen met Nicki Minaj, Hey Mama. En er zijn nog meer eh, artiesten, Nederlandse artiesten... die muziek maken voor niet alleen maar de reclamebusiness... maar ook bijvoorbeeld voor de Efteling. Want voor de nieuwste attractie van de Efteling... heeft niemand minder dan Hardwell een remix afgeleverd. De nieuwe achtbaan gaat op 1 juli open... en kent een vrije val van schrik niet ruim 37 meter... Bezoekers van het park krijgen de trek eh, tijdelijk uitgedeeld eh, bij Baron 1898, de naam van de nieuwe attractie. Het nummer zal eh, alleen niet in de verkoop komen. Hartwell heeft zelf te kennen groot fan te zijn van de Efteling en had vroeger een abonnement op het park. De beste DJ van de wereld was zelf betrokken bij de ontwikkeling van de muziek voor de attractie. En speciaal voor de bezoekers heeft hij de remix dan ook op tijd afgeleverd. Ga dus in juli daar naartoe, wil jij die track hebben. En dan nog meer Nederlandse sterren. Ilse de Lange. Voor degene die het eh, gemist heeft. Eh, de succesvolle tv-talentenjacht De Force Kids. Ja, die gaat er weer aankomen. Maar komend seizoen zal ook Ilse de Lange plaatsnemen... in de draaiende stoelen van de jury van uh, eh, The Force Kids. zo maakte RTL bekend. Lange had net als uh, Treintje Oosterhuis al eh, bekendgemaakt... Eh, geen nieuw seizoen te maken van de grote, de volwassen Voice Nou zijn Miss Montreal en Anouk de nieuwe coaches. In de Voice Kids verdwijnen komend seizoen dus Nick en Simon... En krijgt ook de stoel van Angela Groothuis een nieuw eigenaar. Daarmee zijn vooralsnog uh, Ali B, Marco Bassato en Ilse Lange de coaches... die de kids zullen begeleiden in de strijd naar de overwinning. Voor een nieuw seizoen hebben zich inmiddels al... ja, kan ook niet anders, al duizenden en duizenden kids eh, zich aangemeld. Het is en blijft een eh, goede kweekvijver, eh, vind ik, de Voice. Er zijn een, niet alleen de Voice in Nederland, hoor, maar ook in alle andere landen. Er zijn een hoop ehm, ja, artiesten uitgekomen die best wel wat te vertellen hebben in het muziekwereldje, om het zo maar te zeggen. Nail dan, nou, One D's Niall Horan is uh, weer vrijgezel... voor degene die dat eh, nog niet wisten. En ehm, ja, eh, hij is niet alleen vrijgezel... maar hij gaat ook meteen op date. En dat doet hij met niemand minder dan ehm, Fifth Harmony... Want eh, eerder ging al het gerucht dat hij zal daten met uh, Ariana Grande. Maar nu blijkt de Hunk het op andere bekende dames eh, gemunt te hebben. is samen met Louise op date geweest met, geweest. met Ellie en Normani van de girlband Fifth Harmony. De meiden doen er ook een boekje over open. We hebben niet alleen gepraat over ons werk... maar ze namen ons heel romantisch mee uit, vertelt Normani. We hebben een geweldige tijd met ze gehad. Nou joh, eh, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. Maar dat moet wel eh, goed komen, denk ik zo. hey, wij gaan door met de eh, Euro Breakdown en dat gaan we doen met de vierde plek. Ja, zijn we alweer zover. Ja, we zijn alweer zover. We zijn aangekomen aan de nummer 4 van deze week. En dat is een bekende. Vorige week stond hij nog op nummer 1, tien weken in de lijst ondertussen. Nou, dus drie plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Major Lazer DJ Snake met Linan. Creative Laser. Featuring Meu met uh, Linan. Vorige week nog op uh, de nummer 1. Hey, uh, hoe zag de top 3 van vorige week eruit? Nummer 1 week al. Ik ga de rest aan je verklappen. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Daar komt hij. Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel origineel. Op 3 dus uh, vorige week met Calm Don't Worry. Lance Money Lewis op 2 en Major Laser. DJ Snake featuring Meu op 1 met Linan. Deze week staat op nummer 3 Klingon de Riva Restart the Game in hun zevende week. Vorige week nog op 4. Deze week dus in de top 3. You tasted the pain of losing someone Your heart too ain't it used to be. So not to blame, you should retreat. We watch it fall as you can see. You Stop the game. Your taste, get the pain I'm losing someone. Hope it change, don't even look back at this wasted moment's gone. You're too ain't it used to be. So not to blame, you should retreat. We watch it fall as you can see. You Start the game. babe, just walk and make it end. Tasted the pain, always in someone who broke your Don't even look back at this wasted moment's time. If your heart But it used to be, she's not to blame, you should retreat. We watch it fall as you can see, and stop the game. nummer 3 dus deze week. Eén plaats gestegen, Klinkander samen met uh, Broken Back. Riva, oftewel eh, Restart the Game. Zeven weken staan ze ondertussen alweer eh, weer in de lijst der lijsten. Hij is snel door met nummer 2 van deze week. Zelfs als vorige week Lunch Money Lewis... Vijf weken in de lijst ondertussen. Deze week twee, vorige week twee, hoogste positie twee. Nou, wat kunnen we nog meer willen? We willen Bill, Lansman niet Lewis. Deus, maken voor eh, wat eh, onder andere Gerard Ekdom. En ik eigenlijk hem ook al echt denk dat dat de, nummer 1 hit, de, de, de, de zomerhit van 2015 gaat worden. Je hoort hem al, hè. Op nummer 1 deze week, vorige week nog op eh, nummer 3, Madcon.